Als mensen daaronder blijven hoeft een werkgever de belasting over de bijtelling niet in te houden. Uit steekproeven van de Belastingdienst blijkt dat 30% van de automobilisten die zeggen de auto van de zaak niet privé te gebruiken, dat toch de doet. Het Braziliaanse parlement heeft een omstreden bosbouwwet goedgekeurd. Boeren mogen voortaan meer bos legaal kappen en gewassen dichter bij rivieren en hoger op de heuvels verbouwen. Dat zal leiden tot verzilting van rivieren, overstromingen en erosie, zeggen natuurbeschermers die fel gekant zijn tegen de nieuwe wet. Volgens hen is door legale en illegale kappen de ontbossing van het regenwoud in het Amazonegebied al bijna niet meer te stoppen. En deze wet verergert dat proces alleen maar. Voorstanders stellen dat de nieuwe nieuwe wet zorgt voor een hogere voedselproductie. De Senaat moet de nieuwe bosbouwwet nog goedkeuren. De Soedanese president Bashir claimt de olierijke regio Abiyai. Het noordelijke leger bezette afgelopen weekend Abiyai en omstreken. Het gebied is al jaren een twistpunt tussen Soedan en Zuid-Soedan dat in juli onafhankelijk wordt. Volgens Bashir zullen zijn militairen zich niet terugtrekken uit Abiyai. De afgelopen weken liep de spanning in het gebied op. Volgens de VN zijn zeker 15.000 mensen Abiyai ontvlucht. Sudan en zuid sudan beschuldigen elkaar van provocaties. In 2005 kwam een eind aan de burgeroorlog in het land. Een van de afspraken was dat er een referendum zou worden gehouden in Abiyai. Burgers zouden mogen kiezen tussen het noorden en het zuiden, maar het referendum is nooit gehouden. Het weer vrij helder. In het binnenland liggen de minima rond 6 graden.